This is Star to Radio. Welkom bij Radio Barbier. Het is toch niet om te rotten vandaag, hè? Nee, niets in dit tranendal is zeker. De weg ligt vol met twijfels, geplaveid. Elke keuze heeft een consequentie. Ja, het leven is een godverdomse strijd. En geluk is als een pas ontpopte vlinder, wiens populatie sterk is uitgetund, Je wil hem permanent in je collectie, maar slechts weinigen is dat succes gegund. Wel, ik denk dat ik gelukkig ben. Dat ik gelukkig ben. En het heeft even geduurd, maar ik erken dat ik denk dat ik gelukkig ben. Ik heb een baan, ik heb een auto, ik heb vrienden bij de vlees, ik heb een huis, ik heb een kapper die mijn haren steeds weer goed te knippen weet. En mijn lief, mijn lief is als een haven. kamper op haar eigen. Ze is mooi en ze doet het niet in huis. Dus ik denk dat ik gelukkig ben. Dat ik gelukkig ben. En het kostte mij wat tijd. Maar ik erken dat ik denk dat ik gelukkig ben. Oh, mijn liefst als je morgen huilend voor de voordeur staat vol met zorgen. Zeg dat je me verlaat. Zal ik janken in de regen? Zal ik verdwalen in de mist? En mijn hart zal nog nauwelijks bewegen. Maar voorlopig blijf ik optimist. Want ik denk dat ik gelukkig ben dat ik gelukkig ben. En het klinkt misschien wat stom, maar ik Ja, goedenavond, beste luisteraars. Het is niet om te rotten vandaag, want Jelle Kleimans denkt gelukkig te zijn. Hij is deze week te gast in het programma Niks te zien op VRT. Daarin spreekt hij over zijn onzekerheden en over de broosheid van geluk. Toch hopen we jullie dit uur een gelukzalig gevoel te geven. Laat ons even denken dat we gelukkig zijn. Een happy hour, vol vrolijke deuntjes voor jong en voor oud. En er staat er eentje klaar. Bibia Beyeye. Het klinkt als een kinderlied, maar dan wel gezongen door een wereldberoemde ster. Ed Sheeran. Bibia Beyeye betekent alles komt goed, wat er ook gebeurt. Dus vergeet je zorgen maar even en luister mee. Bibia lost my shoes last night. I don't know where I put my keys. I was tired and fell asleep beneath an oak tree. I bet my mother's proud of me From each scar upon my knuckle And each graze upon my knee And all I know Is I got a cab and then threw up upon his car seat He kicked me out and then I walked in the rain I tell myself in every told me. Always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I, I get lonely. I made mistakes from time to time, said no man call, yeah. Baby, I beg you, yeah. baby, I bet yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. baby, I bet yeah, yeah. I remember less and less, and mostly things that I regret. In my phone are several texts from girls I've never met. And in the pocket of my jeans are only coins and broken dreams. My heart is breaking at the seams, and I'm coming apart now. Now things are looking up, I'll find my shoes right next to the oak tree. And I'll get a bus straight into town and spend the afternoon looking around for the things that I left on the ground. And say with me someone told me. Always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I, I get lonely. I make mistakes from time to time, say no man call, yeah. Baby, I beg you, yeah. One more mile. Told me. Always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I, I get lonely and make mistakes from time to time. Say no man, call yeah. Baby, I'll be yeah, yeah. baby, I'll be yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. baby, I'll be yeah, yeah. One more night. Baby, I'll be yeah, yeah, yeah, yeah, Baby, I'll yeah. Ja, hij speelde het nummer deze zomer nog live in Antwerpen. Nu hoor je het in het prachtige Kruibeke met Jara Keusters en Jonas Marley. En vertel eens, Jara, jij hebt een tijdje gewoond in het gelukkigste land van de wereld. Hoe zit dat precies? Klopt dat? Ja, dat, eh, dat klopt. Ik heb een jaar in Finland gewoond. En eh, ja, jaar na jaar, studie na studie, blijkt dat dan toch telkens de gelukkigste mensen op aarde zijn. Het, het gelukkigste land ter wereld. Wauw, hoe was die ervaring daar? Ja, ook heel gelukkig. Echt een, een zalige ervaring gehad. Eh, heel leuke mensen leren kennen en ja, prachtige natuur ook mogen zien natuurlijk. over welke natuur gaat dat dan? Dieren, planten? Hoe is, wat is het hoogtepunt? vooral de sneeuwlandschappen vond ik zelf heel mooi. Eh, acht maanden op een jaar sneeuw. En, en daar horen dan ook de typische dieren bij natuurlijk. Hè? Vossen, elanden, rendieren, maar, maar ook beren zitten er. Ik heb ze zelf wel niet gezien, maar ze zitten er wel. Ja, maar ja, nu, nu we het over beren hebben... Ik, eh, ik verneem dat, onze, dat ons volgend liedje namelijk over beren gaat. hè Baloo de Beer, jullie gaan het vast herkennen. necessities, simple bare necessities. Goodbye to worries and your strife. I mean those bare necessities, it's Mother Nature's recipe to bring those bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I could be fonder of my big home. The bees are buzzing in the trees to bring some honey just for me. And if you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants and maybe try a few. Well, the bare necessities of life will come to you. Look for those bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean those bare necessities, that's why I beg and rest at ease. Just the bare necessities of life. given you a clue. Well, the bare necessities in life will come to you. Look for those bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean those bare necessities. It's Mother Nature's recipe to bring those bare necessities oh, under the bare necessities. I mean those bare necessities of life. Ja, Baloo de beer, de bekendste en misschien ook wel gelukkigste beer op aarde. Alleen honing heeft hij nodig en meer niet. Maar wie zijn volgens jullie de gelukkigste mensen of dieren? Dat kan ook natuurlijk. En wat hebben jullie zelf nodig om gelukkig te zijn? Hebben we misschien luisteraars aan de lijn van de ehm, marathon in Antwerpen? Zijn jullie over de finish geraakt en, en zijn jullie daar zelf natuurlijk heel gelukkig mee? Wij lopen ondertussen dromend verder op Lovely Day van Bill Witters.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 Just one look at you, and I know it's gone. the world's alright with me. I just one look at you, and I know it's gonna be. namen al dat Astrid Lia Wouters uit Mechelen een van de finishers is van de marathon van Antwerpen. Proficiat alvast aan haar en aan alle anderen natuurlijk ook. Maar voor wie het een iets mindere dag is, misschien een, een pechweek, of misschien zelfs een stom en ongelukkig jaar, er zal another day komen. Hier is de Britse soulzanger Jamie Liddo, speciaal voor jullie. ja, ja. Another Day van Jamie Little En jullie krijgen nog meer jazz en soul. Laat jullie niet tegenhouden. Beweeg mee met de saxofoons van Ezra Collective. Ja, deze zomer stond de jazzgroep nog op de mainstage van Rock Werchter en nu live op Radio Barbier. Schud de heupen los op Body Language. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibo. solve them. You watching my body language, how I dance like go-go. Hips move from fast to slow. Got your own private show, baby. Let's get right into it. Tell me all your problems. I think we can solve them. You watching my body language, how I dance like go-go. Hips move from fast to slow. Got your own private show. Don't take your eyes off my Ja, wauw, wat een mooie dag vandaag. Zijn jullie nog aan het dansen en plezier aan het maken? Want dat is natuurlijk de bedoeling van dit happy hour bij Radio Barbier. En we gaan meteen verder met I Want You Back van de Jackson 5. jouw radio. Huis aan huis. Wekelijks in de bus, bij jou thuis. Huis aan huis. Het reclameblad bij uitstek in jouw streek. Huis aan huis. Bakkerij van Trier. Bakt met plezier. Je kan bij ons terecht voor lekker brood, koffiekoeken, gebak en meer lekkers. Langestraat Kruijweken gesloten op zondag en donderdag. Zaterdag open tot 13 uur. Bakkerij van Trier.be Bakkerij van Trier. Bakt met plezier. Ja, we hoorden zo pas Holiday van Vampire Weekend. Ze stonden deze zomer nog op Pukkelpop en nu bij Radio Barbier ja, RB, soul, funk en disco we hebben het allemaal al gespeeld. En we hopen dan ook dat de melodieën jullie de dansbenen op tafel doen gooien. Maar waar worden jullie gelukkig van? Van welke muziek luisteren jullie graag en met welke muziek kunnen we jullie blij maken op deze zondagavond? Stuur het gerust door. En wie weet draaien we het straks op Radio Barbier. Maar nu eerst nog even terugkoppelen naar die funse mentaliteit van daar straks. Don't worry, be happy and everything's gonna be alright. Hier is Bob Marley. morning. Ja, we hebben heel veel verzoekjes binnengekregen. Zoals bijvoorbeeld van luisteraar Femke, die van het lied Valerie houdt. Hier is Mark Ronson met Amy Winehouse. Hi, it's Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Well, sometimes I go out. consciência Did you have to go to jail? Put your house on an open sale? Did you Speciaal voor Brahim, die wel eens houdt van dansen met zijn vriendin op een mooie zondagavond. Hier komt Olly Murs met Dance With Me Tonight. Hey, ladies and gentlemen, we've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here to, to sing to you ladies. Ali! Let's go, man. My name is Ali, nice to meet you. Can I tell you, baby? Maar ik kan bijna niet meer stilzitten op mijn stoel. Nu gaan we verder met een eh, verder verzoekje van luisteraar Lisan uit Zwevegem. Hier gaan we met de K3 Originals. Hier is Superhero van K3. Ik vlieg als een kruisraket door de lucht. Pijlsnel, alle boosdoeners slaan op de vlucht. Kijk hoe iedereen wijst naar boven en zucht hou niet van vechten en niet van geweld. Maar dat is nu eenmaal het lot van een held. Jij gilt en ik kom je te hulp gesteld. Als er iemand jou in de kou laat. Ja, superhero van de OG K3, misschien wel een van de bekendste Vlaamse zangers op dit moment. Maar wij gaan niet verder met Vlaamse zangers, maar wel met Americano. Come da poca va bene, si tu parla americano, quando fa sotto luna, di I love you. fatto all'americano Amai, wat was dat? Zijn jullie nog aan het shaken? Zijn jullie nog aan het dansen? Want het volgende nummer is een echte dansplaat. Hier is Better When I'm Dancing van de enige echte Megan Trainer. Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh eh, oh. Just move feet. Go ahead, get crazy. Anyone can do it. Sing oh yeah, oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do. Prove to them you got the moves. I don't know about you, but I feel better when. niet beter wanneer die aan het dansen is. En omdat we hier natuurlijk samen met mijn vriend Jonas Marlie zitten, is het volgende opgedragen aan hem. You've Got a Friend in Me van Randy Newman. You've got a friend in me. You've got a when the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your old past said, Boy, you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got trouble, and I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. We stick together, see it through, cause you've got a friend in me. You got a friend in me. Now some other folks might be a little bit smarter than I am getting stronger too. Maybe, but none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy. And as the years go by, a friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in daar word je toch altijd gelukkig van. Hè? En de volgende is speciaal voor al onze vrolijke vrienden van de journalistiek. Ja, en na dit nummer komt ons vrolijk vriendje Boke Timmerman ook even meedoen. Dus niet getreurd, na dit nummer zijn we nog een uur te horen op jullie favoriete radiozender. Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, daarop zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, dat zijn wij. Als wij samen gaan kamperen naar het bos of naar de hei, dan klinkt het wel duizend keren. Vrolijke vrienden, dat zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden Vrolijke vrienden, dat zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden. Vrolijke vrienden, dat zijn wij. S'morgens komt de zon ons wekken en de vogels zingen blij. Wij gaan de natuur ontdekken in de duinen, bos en hei. Vrolijke, vrolijke vrienden Vrolijke vrienden, dat zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden. Vrolijke vrienden, dat zijn wij. Twee of drie, die koken het eten, brengen lekkere dingen mee. Er is iets wat wij wel weten, wie op kamp is, uit voor twee. Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, dat zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, dat zijn wij. En gaat stil de avond komen, zingen, dansen wij bij het vuur, tot wij in Vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, dat zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, dat zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, dat zijn wij. Vrolijke, vrolijke vrienden, vrolijke vrienden, dat zijn wij. This is Start to Radio.